Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De meeste EU-lidstaten gaan zichzelf striktere begrotingsregels opleggen om een nieuwe schuldencrisis te voorkomen. Een pact daarover wordt getekend door 25 van de 27 EU-lidstaten. Alleen Groot-Brittannië en Tsjechië doen niet mee. Dat werd bekend op een eurotop in Brussel. De details van het begrotingspact worden uiterlijk begin maart bekend. De EU-landen spraken ook af dat het permanente noodfonds niet in de zomer van 2013 ingaat, maar komende zomer al. De regeringsleiders bereikten bovendien overeenstemming over de aanpak van werkloosheid. Er moeten bijvoorbeeld meer werkervaringsplekken komen voor jongeren die geen baan hebben. De grote stroomstoring van de afgelopen dag in Rotterdam is ontstaan bij werk in een hoogspanningstation. Volgens netbeheerder Stedin deed de storing zich rond half drie vanmiddag voor toen de apparatuur in het station werd vernieuwd. Zo'n 50.000 huishoudens in Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen zaten een paar uur zonder stroom. Het was de derde storing in Rotterdam deze maand, maar volgens de netbeheerder hebben ze niets met elkaar te maken. Morgen moet de directie van Stedin opheldering komen geven op het Rotterdamse stadhuis. In Amsterdam is een reconstructie uitgevoerd van de schietpartij waarbij vorig jaar een amateurvoetballer omkwam door een politiekogel. Bij de reconstructie waren twee ploeggenoten van het slachtoffer en de politiehondengeleider die hem doodschoot. De man vierde met zijn team het kampioenschap in de binnenstad van Amsterdam en richtte daarbij vernielingen aan. De agent sprak het elftal aan, waarna een vechtpartij uitbrak. Daarbij werd de 31-jarige man dodelijk geraakt, er vielen twee gewonden. Op basis van de reconstructie van afgelopen avond en de rest van het onderzoek bepaalt justitie of de politieman wordt vervolgd.